4 uur. Maud met het NOS Journaal. Organisaties die de naleving van mensenrechten moeten controleren... staan steeds meer onder druk door regeringen die daar niet aan willen meewerken. Dat schrijft Amnesty International in zijn nieuwe jaarboek... Volgens Amnesty krijgen organisaties als VN-instellingen, het Internationaal Strafhof en de Raad van Europa steeds vaker te maken met tegenwerkingen. Amnesty ziet een trend onder regeringen om activisten en juristen die opkomen voor de mensenrechten vast te zetten of te martelen. Er is veel belangstelling voor de failliete sportwinkels Sport en Actiesport, dat zegt de curator. Hij verwacht dat volgende week de eerste gesprekken kunnen plaatsvinden met overnamekandidaten. Sport en Actiesport hadden veel vestigingen in VND en Scapino. Toen die laatste twee failliet gingen, kwamen de sportwinkels ook in de problemen. De gemeente Nijmegen kijkt naar meer dan 80 mogelijke opvanglocaties voor asielzoekers. Het tentenkamp Heumensoord gaat in juni dicht, onder meer omdat de Nijmeegse Vierdaagse in de zomer wordt gehouden. Dan komen er bijna 6000 militairen naar Heumensoord. Er worden nu ongeveer 3000 asielzoekers opgevangen in Heumensoort. Nijmegen bekijkt meer dan 80 plekken in de stad die misschien geschikt zijn om vluchtelingen op te vangen. Welke locaties dat zijn en hoeveel asielzoekers er kunnen worden ondergebracht is nog niet bekend. Artsen moeten stoppen met onderling whatsappen over patiënten. Volgens de autoriteit persoonsgegevens is de chat-app niet veilig genoeg voor gevoelige patiëntinformatie artsen maken gebruik van WhatsApp om bijvoorbeeld advies te vragen bij een bepaalde operatie. Artsenkoepel KNMG raadt dat af.